uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De 40 militairen in opleiding in Oorschot... die eerder deze week met milde klachten naar huis werden gestuurd... blijken niet besmet met het coronavirus. Dat meldt het ministerie van Defensie. De militairen van de opleidingseenheid in School Zuid... waren uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Ondanks de negatieve testen blijven ze vooralsnog thuis... tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. De overige medewerkers van School Zuid... die uit voorzorg naar huis werden gestuurd... gaan na het weekend weer aan de slag. De politie heeft vannacht een man neergeschoten in Bergen-op-Zoom. Volgens een woordvoerder zouden verdachten hebben gedreigd met messen. Agenten kwamen ter plekke omdat een melding was binnengekomen... over een mogelijke ruzie in de relationele sfeer. De zaak wordt nu verder onderzocht door de recherche. In de Duitse stad Stuttgart zijn meerdere agenten gewond geraakt bij straatgevechten. Voor verschillende groepen trokken vannacht al plunderend door de stad. Agenten werden bekogeld met straatstenen en de groepen richtten flinke vernielingen aan. Ze sloopten etalages en plunderden winkels. De politie schat dat het om honderden relschoppers ging. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Waarom er rellen waren is nog onduidelijk. President Trump heeft voor het eerst in bijna drie maanden een campagnebijeenkomst gehouden. Hij sprak duizenden aanhangers bijna twee uur lang toe in een stadion in Oklahoma. Toch was het dus stuk rustiger dan verwacht en daarom werd het programma op het laatste moment gewijzigd. In zijn toespraak noemde Trump zijn corona-aanpak een fenomenale prestatie. Hij pleitte voor minder coronatests, omdat je dan ook minder positieve uitslagen krijgt. Een woordvoerder noemde dat later overduidelijk een grap. En verder bekritiseerde Trump het neerhalen van standbeelden in Amerika door een linkse meute. Het weer. Vandaag neemt vanuit het westen de bewolking toe en kan smiddags wat regen vallen. Later in de avond ook in het oosten kans op een bui.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 En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle.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 But I've got my flowery shirt and rum punch in my hand. And my own exotic lover in my native land. You're my Jamaica. You're where I wanna be you're my island when I'm I being tossed on a stormy sea.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 Everything that I do makes it worse. I've been trying to give you what you deserve, but you don't care. I've been running time on Friday nights to hang out on the couch and stay home, just like we used to.